Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk vier mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk drie auto's en een vrachtwagen betrokken. Eén auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor verder onderzoek. De Volkskrant heeft gisteravond meer verhalen naar buiten gebracht... over grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte op een 20 jaar jongere stagiaire... en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Een ander voorbeeld uit het artikel is oud-presentatrice Aisha Margadi... die zich gediscrimineerd voelt vanwege haar Marokkaanse achtergrond. In een reactie op het artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven situatie. Er worden nogmaals excuses gemaakt. Iran en Saudi-Arabië gaan hun diplomatieke betrekkingen hervatten... na bemiddeling door China. Deze diplomatieke doorbraak vermindert de kans op een gewapend conflict... tussen de twee aardsrivalen in het Midden-Oosten. In 2016 verbrak Saudi-Arabië de diplomatieke banden met Iran. In Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland heeft een man urenlang een aantal mensen in gijzeling gehouden in een apotheek. Volgens Duitse media eiste hij miljoenen euro's losgeld. Gisteravond om 9 uur klonken er explosies en werd het gebouw in het centrum van de stad bestormd door de politie. De gijzelaars zijn bevrijd, de dader is gearresteerd, niemand is gewond geraakt. Het weer, vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Er zijn wat stapelwolken. Het wordt dan tussen de 6 en 8 graden.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 Zara and Dior, Valentino all I about. I see and more. Yes, I have a plan. Call me a dreamer, call me a child. I wanna find you. You're driving me wild. i I'm a man with a mission, and the mission is your heart.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 And baby, why you gotta be so complicated? I've been trying not to lose my patience, but you keep on me intoxicated. Why'd you only call me after midnight? It's not right. You only call me when you're high. turn to Hey!